beter wordt berekend, het inkomensdeel waar schuldeisers niet aan mogen komen. De Belastingdienst en het UWV kunnen gegevens voor de berekening nu nog niet goed aanleveren. In de wijk in Groningen is het gisteravond voor de derde avond op rij onrustig geweest. De ME greep in nadat er straatbrandjes waren gesticht. De politie was met meer dan 15 auto's ter plaatse. Zaterdag werden hulpverleners in de wijk Paddenpoel in Groningen... al met vuurwerk en flessen bekogeld en is een auto in brand gestoken. Door de waterleidingproblemen in Friesland gisteren... moeten oliebollenbakkers alle zeilen bijzetten om genoeg bollen... voor in de supermarkten te bakken. Bakkerij in Sneek liep door het watertekort een achterstand op van zo'n 50.000 oliebollen. Problemen met de waterdruk in Friesland duurden een groot deel van de dag en ontstonden na een korte stroomstoring. Er zijn dit jaar wereldwijd 94 journalisten omgekomen bij aanslagen, bomexplosies en vuurgevechten, 12 meer dan vorig jaar. Volgens de Internationale Federatie van Journalisten vielen de meeste doden in Afghanistan. De VS staat op een opvallende zesde plaats... door een aanslag op een krantenredactie waarbij vijf mensen omkwamen. In Irak is dit jaar maar één journalist gedood. Michael van Gerwen staat morgen in de finale van het WK darts in Londen. In de halve finale stuurde hij de schot Gary Anderson met 6-1 naar huis. Van Gerwen speelt de dartsfinale tegen de Engelsman Michael Smith. Het is de vierde keer dat de Brabander in de WK-finale staat. In 2014 en 2017 won hij die ook. Het weer in het zuidoosten kan vanochtend nog wat motregen vallen. Deze oudjaarsdag is er weinig zon. Het blijft wel grotendeels droog bij ongeveer 10 graden.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 You'll see me coming in a row. up your pretty stockings turn out the light. Santa Claus is coming up your dead box tonight. it's Christmas time, pretty baby. And snow is falling on the ground. Well, you be a real good honey, honey.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 Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh Niets dat zomaar verdween, dwars door de muur. ik in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, niets dat zo maakt dwars door de muren. op internet. www.zfmzandvoort.nl go, figure it out, figure it out. Stuur je allemaal fijne dagen en...